Het was kwart over zes of zo dat ik ervan schrok. Ik woon hier in de buurt, dus ik, eh, ik woon hier aan de overkant. En eh, ja, ik, eh, ik zag alleen maar huilende kinderen en mensen rennen. En dat ik dacht, wat is dit? De dader of daders zijn daarna gevlucht. Gisteravond laat heeft een man van 32 zichzelf aangegeven op het politiebureau in Deventer. Hij heeft gezegd dat hij iets met de schietpartij te maken heeft en zit nu vast. Of hij de man is die geschoten heeft, dat weten we niet. Veel volwassenen en kinderen waren dus in de McDonald's toen het gebeurde. Voor hen en voor het personeel is slachtofferhulp geregeld. Nederland moet alle handel met Rusland stoppen en ook Russisch gas boycotten. Dat zei de Oekraïense president Zelensky tegen de Tweede Kamer vanochtend. Hij bedankte voor de steun van Nederland aan Oekraïne en zei dat er meer wapens nodig zijn in de strijd tegen Rusland. Zelensky haalde ook de Nederlandse geschiedenis erbij, zegt verslaggever Wilco Boom. Met zijn verwijzing heel specifiek naar het eh, bombardement op Rotterdam in 1940. Ook de aanslag op MH17. En eh, onze, de Nederlandse strijd in de 80-jarige oorlog tegen, tegen Spanje... heeft hij natuurlijk ook wel geprobeerd een hele gevoelige snaar in Nederland te raken. Premier Rutte noemde de speech indrukwekkend. Een gasboycott waar Zelensky om vraagt gaat volgens Rutte op korte termijn niet lukken. En in België heeft een jonge migrant uit Afrika de jackpot gewonnen. Hij kocht voor een paar euro een lot in een supermarkt, kraste wat vakjes open en zag dat hij 250.000 euro won. De stapel geld moet hij ophalen via de loterij, maar die heeft nog steeds niet gebeld. Vanaf 100.000 euro moeten eh, die winnaars zich eh, aanmelden op het hoofdkantoor van de Nationale Loterij in Brussel. Met het winnenticket uh, op zak natuurlijk. Op dit moment weten wij niet wie die winnaar is. Het is ook niet duidelijk waarom de man zich nog niet heeft gemeld. De winnaar heeft nog een jaar de tijd om zijn kraslot in te ruilen voor geld. Het weer. Vanmiddag en vanavond gaat het vanuit het noordoosten weer sneeuwen. En op steeds meer plaatsen blijft die sneeuw ook liggen. Vannacht is het rond het vriespunt. Morgen sneeuwt het eerst nog in het zuiden. Daarna wordt het overal droog. En dan gaat het op 4. ZFM. Verkeersupdate. Verkeersupdate. Dit is Erwin de Hart van de ANWB. Op de A1 Amersfoort richting Amsterdam. 13 kilometer langzaam rijden tussen Hilversum Noord en Muiden door een ongeluk. Maar de weg is weer vrij. A4 Den Haag richting Amsterdam. Tussen Knopend de Hoek en Knopend de Nieuwe Meer. 8 kilometer file door een ongeluk. De linkerrijstrook is dicht en de vertraging is een half uur. Op de A9 Alkmaar richting Amstelveen. Tussen Afrit Haarlem-Zuid en Amstelveen Stad. 9 kilometer langzaam rijden.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 Should I drink up, smoke up? I need some freedom, freedom I uh, in my life. Should I drink up, smoke up? Need some freedom, freedom. Show me a little. Show me a Show me a little attention. Show me a little attention.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 But now I'm yelling, I can't help ya. Yo, Nelly, can we get tickets to the next show? Hell no. now that I'm a fly guy and I fly high. Uh, Wanna know why? What? Why I fly by? But yo, it's all good. Range Rover, all wood. Do me like you should. Me good, me good. We be no studs wishing you was popping like we drug the dealers, sipping crispy bud mackin. Honey in the club, me in the bands, icy Chris telling me to leave with you and your friends.